met het nationaal. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn... Uit het onderzoek blijkt ook dat kerkbeambten het misbruik stelselmatig in de doofpot hebben gestopt. De meeste slachtoffers waren jongens, maar ook meisjes werden volgens het rapport misbruikt. Nederlanders bewegen het meest van alle Europeanen. Van alle Nederlanders doen zo'n 80% wekelijks aan fietsen, wandelen, tuinieren of zwemmen. Terwijl het Europese gemiddelde op 44% ligt. Dat blijkt uit het rapport van de Europese Commissie, schrijft Dagblad Trouw. Voor het onderzoek werd vorig jaar voor van ongeveer 28.000 Europeanen vanaf 15 jaar in kaart gebracht hoe vaak ze bewegen. Aan het onderzoek deden meer dan 1000 Nederlanders mee. Turkije heeft twee Griekse militairen die de grens tussen beide landen overstaken na een half jaar vrijgelaten. De sergeant en luitenant werden in maart gearresteerd nadat ze in het noordoosten van Griekenland de grens waren gepasseerd. De Grieks premier Tsipras spreekt van een daad van gerechtigheid en zegt dat de vrijlating de relatie tussen Turkije en Griekenland zal verbeteren. Volgens de Grieken waren de twee tijdens een patrouille per ongeluk op Turks grondgebied terechtgekomen in een gebied waar de grens slecht is aangegeven. De politiebonden willen weer praten met minister Grapperhaus van Justitie over een nieuwe politie-CAO. Tegelijkertijd beginnen de bonden een serie protestacties om, zoals ze zeggen, de druk op de ketel te houden. Eind vorige maand werd een CAO-voorstel van Grapperhaus en korpschef Akerboom door de bonden afgewezen. In het voorstel was onder meer een loonsverhoging van 7% opgenomen over 2,5 jaar, maar de bonden eisen 8%. Het weer. Vannacht blijft het droog en wordt het tussen de 13 en 17 graden. Hier en daar kan wat mist ontstaan.